Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Syrië heeft toegegeven dat het een Turks gevechtsvliegtuig heeft neergeschoten. Volgens een woordvoerder van de strijdkrachten is dat gebeurd omdat het toestel boven Syrische territoriale wateren vloog. De Turkse regering had na een zitting van het Veiligheidskabinet ook al gezegd dat de Syriërs het toestel hadden neergehaald. Turkije zegt dat nog wordt gezocht naar de twee piloten. Het Turkse gevechtsvliegtuig stortte gistermiddag in de Middellandse Zee zo'n 10 kilometer voor de Syrische havenstad Latakia. In Nieuwegein hebben alle huishoudens weer stroom na de grote storing die donderdagavond begon. Het centrum van Nieuwegein kreeg gisteravond als laatste weer elektriciteit. Iedereen is nu weer aangesloten op het reguliere net. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag roept de Eerste Kamer op de nieuwe wet voor de nationale politie te verwerpen. Van Aartsen zei op Radio 1 dat hij op zichzelf al lang voorstander is van de nationale politie, maar dat het huidige voorstel op een aantal fronten toch wel heel wat feilen vertoont. Volgens hem is er de afgelopen jaren een heel goede samenwerking ontstaan tussen justitie en het openbaar bestuur. En Van Aartsen is bang dat de nieuwe wet hier afbreuk aan doet. De dronken man die zondag bij zijn aanhouding door een Rotterdamse agent werd geschopt was agressief en wilde de agenten slaan met handboeien. Dat blijkt volgens bronnen uit de verklaringen van getuigen en van de agenten. De politieagenten zouden hebben geprobeerd de man handboeien om te doen. Dat lukte slechts bij één hand omdat de man zich verzette. In Amerika is een oud-American voetbalcoach van de gerenommeerde universiteit Penn State schuldig bevonden aan kindermisbruik. Een jury in Pennsylvania achtte Jerry Sandusky schuldig in 45 van de 48 zaken waarvoor hij terecht stond. Hij krijgt later te horen wat zijn straf is. Hij hangt levenslang boven het hoofd. Sandusky lokte onder meer jongens uit achterstandswijken met cadeautjes naar zijn huis en daar misbruikte hij ze in zijn kelder. Het weer, stapelwolken, vooral langs de kust ook zon en vanmiddag in het binnenland wat lichte buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.